Amber Brandsen met het NOS-journaal. In Mali zijn Nederlandse militairen op een bermbom gereden. Ze zijn niet gewond geraakt, meldt het ministerie van Defensie aan het ANP. De bom ontplofte rond half drie vanmiddag in de omgeving van Kidal, in het noordoosten van Mali. Het panzervoertuig waarin de militairen zaten raakte beschadigd. De Nederlanders voeren in Mali vooral verkenningen uit en verzamelen inlichtingen. De Europese ministers van Financiën zijn gematigd positief over Griekenland. In een verklaring zeggen zij dat het land vooruitgang boekt, maar dat meer hervormingen nodig zijn. Vorige maand werd Griekenland nog streng toegesproken door de eurogroep omdat het niet genoeg deed om te hervormen. Griekenland maakte vanavond bekend dat het 750 miljoen euro overmaakt aan het Internationaal Monetair Fonds, de grootste aflossing tot nu toe. De komende maanden moet Griekenland meer schulden aflossen. Tegelijkertijd moet Athene de Europese ministers ervan overtuigen dat het wil hervormen en pas als dat lukt kan Griekenland nieuwe leningen krijgen. De Europese Commissie vraagt de Verenigde Naties om steun voor de aanpak van mensensmokkelaars in Libië. EU-buitenlandcoördinator Mogherini wil toestemming van de VN-veiligheidsraad om met marineschepen de Libische wateren binnen te varen. Vanaf die schepen moeten helikopters gaan opstijgen om boten die voor mensensmokkel worden gebruikt op te sporen en te vernietigen. Voor die aanpak is toestemming nodig van de Veiligheidsraad. De Franse president Hollande is als eerste westerse staatshoofd begonnen aan een bezoek aan Cuba. Het land herstelde eind vorig jaar al de betrekkingen met de Verenigde Staten. Het bezoek van Hollande staat in het teken van economie en cultuur. Hollande heeft ook gezegd de mensenrechten in het land te willen bespreken met president Castro. Het weer blijft vanavond nog lang warm met temperaturen tussen de 18 en 22 graden. Vannacht kan in het zuiden en zuidoosten een bui vallen. Morgen opnieuw zon, in het noordwesten en noorden mogelijk een bui. Het wordt dan 15 tot 21 graden.